Clemens Peters met het NOS Journaal. De man net gewond raakte door vuurwerk is overleden. Vlak na de jaarwisseling ontplofte er een stuk vuurwerk in zijn gezicht. Volgens de politie stak hij dat zelf af. Het is voor zover bekend de eerste vuurwerkdode rond de jaarwisseling in drie jaar. Gisteren verspreidde de politie al het bericht dat de man van 54 uit Meppel was bezweken. Later bleek dat dat toch niet zo was. Ex-premier Haradinac van Kosovo is op verzoek van Servië op een vliegveld in Frankrijk gearresteerd. De Serviërs houden de oud-premier en zijn paramilitie verantwoordelijk voor het martelen en doden van tientallen Servische burgers tijdens de oorlog die leidde tot de Kosovaarse afscheiding van Servië in 2008. De 48-jarige Haradinac werd door het Joegoslavië-tribunaal tot twee maal toe vrijgesproken van oorlogsmisdaden, maar de Serviërs houden vol dat hij schuldig is. De data van de aanslagen in Berlijn was op 21 december enkele uren in Amsterdam, staat in een brief van minister van der Stuur. Het was al bekend dat Anis Amri die dag in Nijmegen was. Vanaf daar reisde hij naar Amsterdam Centraal. Hij verliet het station rond half twee en om vier uur keerde hij terug om op de trein naar Brussel te stappen. Waar die uiteindelijk in die middag in Amsterdam is geweest, meldt van der Steur niet. Groot-Brittannië benoemt Tim Barrow tot nieuwe ambassadeur bij de Europese Unie. Hij was eerder ambassadeur in Moskou. Barrow gaat een sleutelrol vervullen bij de gesprekken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij vervangt Ivan Rogers, die gisteren plotseling opstapte. Rogers vond dat de Britse regering niet goed had nagedacht over het vertrek uit de EU. Het weer, opklaringen en alleen in de kustgebieden nog kans op een bui. De temperatuur komende nacht een paar graden onder nul.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 106.9 ZFM ZFM Lean my head against the window Received the letter which I did not sign Or should I wait for you for one last time There's no end and no beginning beginning.